800.000 mensen. Onder president Obama hadden ze jarenlang een beschermde status. Trump besloot toch het land uit te zetten. volgens de rechter is de wettelijke basis van het besluit wankel. Er loopt nog een rechtszaak tegen het besluit. Zolang daarin geen uitspraak is gedaan, mogen Dreamers niet worden uitgezet. Voor de kust van Libië is een boot met migranten omgeslagen. Mogelijk zijn tientallen mensen omgekomen. De rubberboot had ruim 100 migranten aan boord en was op weg naar Europa. Tot nu toe zijn er maar 17 opvarenden gered, onder wie vrouwen en kinderen. Waarschijnlijk sloeg de boot om tijdens slecht weer op zee. Steeds meer Nederlandse gemeenten zijn voor het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het zijn er volgens Trouw inmiddels 29, waaronder Utrecht en Amsterdam. Ze hebben zich net als veel Belgische gemeenten aangesloten bij een alliantie die voor de heffing is, omdat daarmee de hoeveelheid zwerfafval 70 tot 90 procent zou afnemen. Supermarkten zijn tegen de heffing van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Ze zeggen dat het te veel geld kost, omdat ze meer apparatuur en meer personeel moet komen. En de beroemde Franse actrice Catherine Deneuve vindt dat de MeToo-discussie is doorgeschoten. Volgens haar is er nu sprake van een heksenjacht op mannen. Die moeten kunnen blijven flirten, schrijft ze samen met andere vrouwen in een Franse krant. Deneuve is bang dat de discussie tegenstanders van seksuele vrijheid in de hand werkt. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het zo'n 8 graden en wordt het in het zuiden langzaam droger. Ook morgen en vrijdag veel bewolking. Wel blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt voorlopig nog mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Eigenlijk vooral problemen bij Utrecht op de A28. Van Amersfoort naar Utrecht gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Rijnsweert.